Goedemiddag, ik ben Biem en dit is het nieuws van NOS op 3. Elf doden in een school in Rusland. Twee verdachten, één een oud-leerling, openden vanochtend het vuur in de school in de stad Kazan. Correspondent Iris de Graaf weet meer over de slachtoffers. Negen kinderen, twee leraren. Volgens video's op Telegram van omwonenden was er een explosie te horen rondom de school. Voorafgaand aan de schietpartij. Vervolgens zagen ze allerlei kinderen de school uitrennen. 32 ehm, mensen zijn gewond geraakt, waaronder veel kinderen. En we weten dat er zeker vier kinderen op dit moment met schotwonden op de intensive care liggen. Eén verdachte van 17 is opgepakt. De ander is door agenten doodgeschoten. Waarom ze het deden is nog niet bekend. Bij een schietpartij gisteravond bij een metrostation in Amsterdam is een kind van twee gewond geraakt. In de Bijlmer bij halte Kraaienis zou zijn geschoten. De politie was daarna op zoek naar twee mannen van ongeveer 25. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Britse media denken dat de finale van de Champions League eind deze maand niet in Istanbul wordt gespeeld, maar in Porto of Lissabon. Er staan twee Britse clubs in de finale, maar de regering in Groot-Brittannië noemt Turkije een hoog risicogebied, omdat er veel coronabesmettingen zijn. niet alleen in grote steden als Amsterdam, Utrecht of Den Haag is het bijna onmogelijk voor starters om een huis te kopen. Ook in Flevoland komt er weinig op de markt. Een boer daar heeft daarom een stuk grond geregeld waar hij acht starterswoningen laat bouwen. Juri is een van de gelukkigen die zijn huis laat bouwen. Die komt hier op de hoek. Ja, dat wordt een mooie hoekwoning van 252 eh, vierkante meter grond. Dat is de kavel. En eh, ja, ik hoop daar toch wat moois van eh, te kunnen maken straks. Door zelf de aannemers te regelen en zonder makelaars te werken... besparen ze heel veel geld op de prijs van de huizen. Die kosten nu tussen de 160.000 euro en 2 ton. En belangrijker nog, zegt de boer, houdt hij de jeugd in het dorp. Kijk, het zijn allemaal eh, jongens die eh, ze hebben wat verkering, sommigen en sommigen niet. Maar ik, ik ga ervan uit dat, eh, dat ze straks eens een keer scharrel hebben. En dat het dorp daardoor weer groeit. Het weer. Vanmiddag gaat het op steeds meer plekken regenen. En het kan ook even flink plensen met kans op onweer. Morgen ziet het er wat beter uit. Al kan er in het zuiden nog wel een buitje vallen. Het wordt dan 15 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De werkzaamheden op de A4 bij Schiphol veroorzaken file vanuit Den Haag tussen Roedevarensveen en Hoofddorp 7 kilometer met 10 minuten op onthoud.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 Voor het achtste jaar op rij heeft warenhuisketen HEMA verlies geleden. Met 215 miljoen euro was het verlies in het coronajaar 2020... een van de grootste in de historie van het warenhuis. Bij een aanslag op een school in de Russische stad Kazan... zijn zeker 11 mensen doodgeschoten, onder wie 9 leerlingen. Eén schutter is aangehouden schiet nog niet op met het vaccineren van zorgpersoneel in ziekenhuizen. Tot nu toe is volgens BNR Nieuwsradio de helft van de medewerkers gevaccineerd. Ziekenhuizen zeggen dat ze nog niet genoeg vaccins hebben.